toen hij 14 was, vanuit Marokko naar Nederland kwam en werd ondergebracht bij familie. Hij kreeg alleen onderdak en eten, maar mocht niet naar school. Hij moest op een markt zwaar werk doen. Pas vorig jaar wist hij te ontsnappen en deed hij aangifte.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 voor de traditionele bordesfoto. Kort voor de beëdiging bracht Rutte als formateur zijn eindverslag uit aan de koningin. VVD en CDA leveren allebei zes ministers aan het minderheidskabinet... dat gedoogsteun krijgt van de PVV. De SGP neemt geen genoegen met de uitspraak van de Hoge Raad dat de partij ook vrouwen verkiesbaar moet stellen. De partij stapt naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Volgens de Hoge Raad maakt de SGP onderscheid tussen mannen en vrouwen op een manier die in strijd is met het VN-vrouwenverdrag en de grondwet. Vrouwen kunnen wel lid worden van de SGP, maar mogen niet op kieslijsten staan. De SGP vindt de uitspraak van de Hoge Raad in strijd met uitspraken van het Europees Hof voor de, over de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van politieke partijen. Het gerechtshof in Arnhem heeft besloten dat de militairen die in Oeruzgan in 2008 twee collega's doodschoten niet hoeven te worden vervolgd. Het OM had in een eerder stadium al afgezien van vervolging. De twee zagen de eigen militairen s'avonds laat aan voor Taliban-strijders. De zaak werd twee jaar geleden al uitgezocht door de marechaussee, het ministerie van Defensie en het OM. Het OM concludeerde toen dat er veel mis was gegaan, maar dat er geen verwijtbare fouten waren gemaakt. De ouders van de twee omgekomen militairen wilden dat de betrokken militairen alsnog zouden worden vervolgd. Het toppaard Totilas is verkocht aan de Duitse handelaar en oud-topruiter Paul Schoen.